Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een onbekend corruptie en omkoping bij de aanschaf van nieuwe politieauto's. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigd. Eén politiefunctionaris is inmiddels geschorst. Volgens bronnen van de NOS komt een van de verdachten uit de politie top. Het zou gaan om een lid van de staf van de korpsleiding van de nationale politie. Het OM gaf de verdenkingen toe nadat minister Opstelten een brief over de aanbestedingsprocedure naar de Tweede Kamer had gestuurd. Opstelten schrijft daarin dat hij heeft gekozen voor een nieuwe aanbesteding voor de levering van politieauto's vanwege de schijn van integriteitsschending bij de lopende procedure. Vier Jumbo-supermarkten in Twente hebben het babymelkpoeder uit de schappen gehaald. Bij de filialen in Haaksbergen, Hengelo, Goor en Aalten zijn de pakken voortaan te koop bij de informatiebalie. Dat is omdat er volgens de supermarkten zoveel babymelkpoeder wordt gestolen. Eerder werd het aantal pakken al beperkt tot twee per persoon. In China is er regelmatig een tekort aan babymelkpoeder. Dat leidt tot hamsteren en ook tot diefstal van het poeder in Nederlandse supermarkten. Koning Willem-Alexander moet een deel van de kosten die zijn gemaakt voor het hek rond zijn vakantievilla in Griekenland terugbetalen als hij voor 2033 uit de woning vertrekt. Het blijkt uit de overeenkomst tussen de Nederlandse staat en de koning. Uit het document blijkt ook dat de koning de aanlegstijger bij de vakantievilla voor de helft zelf heeft betaald. Oekraïne doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, dat zegt de staatsomroep. Er is volgens de directeur niet genoeg geld om iets goeds neer te zetten. Ook zijn de uitzendrechten te hoog voor de omroep. Het Songfestival is volgend jaar mei in Wenen. Het weer. Vooral in het oosten nog een paar buien met kans op onweer daar.